Mahdi stapte eind november op vanwege de aanhoudende felle protesten in het land. In de maanden daarna konden de partijen in het verdeelde Iraakse parlement... het maar niet eens worden over zijn opvolger. Of Alawi een eind kan maken aan de onrust is de vraag. Hij was eerder minister en is een neef van de huidige vicepresident. Betogers zien hem daarom als lid van het establishment... dat ze juist willen zien vertrekken. De Palestijnse president Abbas dreigt alle betrekkingen met Israël en de VS door te snijden. In een toespraak in Cairo bij een top van de Arabische Liga zei hij dat beide landen zich niet houden aan afspraken en het internationaal recht schenden. De Arabische Liga veroordeelde het deze week gepresenteerde plan van de Amerikanen om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen unaniem als oneerlijk. De meeste snelwegongelukken waren vorig jaar ten noorden van Amsterdam bij de Koentunnel, blijkt uit een inventarisatie van de stichting Incident Management Nederland, de organisatie waarin bergers samenwerken. Bij de noordelijke ingang van de tunnel waren er 63 ongelukken. Volgens de stichting waren er nooit eerder zoveel ongelukken op zo'n kort snelwegdeel. Ook de noordelijke uitgang van de Koentunnel scoorde hoog op de lijst met 48 ongevallen. Volgens de stichting komt het hoge aantal ongelukken mogelijk door de bochten bij de tunnel. Daardoor slijt het asfalt daar extra snel en hebben automobilisten vervolgens meer moeite om de bocht te houden. Een man in een busje heeft vanmiddag op de A29 bij Heine noord iets dat op een vuurwapen leek, gericht op medeweggebruikers. Een van de automobilisten alarmeerde de politie... en die heeft de man in zijn auto in de regio Den Haag opgepakt.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 It's summertime, come and give it up. You gotta live it up with me. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Stranded at the drive-in. Branded a fool. What will they say? Hit me! the one homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I step up in this mother, just a swank in my hand. Straight, quit talking, crip walk, if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Shape up. shooter. Da da da da da. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre Love Buster. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.O. Double G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, coop the bill rolling on dubs. How you feel? Whoopty whoop. What? Dre and Snoop hitting corners in the light. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood central out to the west side. West side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke What's on.